two frozen peas. Both now facing for the first time, presently and past, something that begins with M and ends in alas. More than a complete disaster, even from the start. What could it be?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 In het oosten van Afghanistan zijn 16 Afghaanse VN-medewerkers gekidnapt. De 16 waren bezig met het ruimen van mijnen. Het is nog onduidelijk wie de kidnappers zijn. De politie in het gebied heeft kritiek op de VN. Die zou de politie niet hebben gewaarschuwd dat er mijnenruimers aan het werk waren. Het gebeurt in Afghanistan geregeld dat mijnenruimers door militante groeperingen worden overvallen. De Verenigde Staten moeten hun plannen voor een raketschild in Europa aanpassen. De Russische president Medvedev heeft dat gezegd aan de vooravond van het bezoek van president Obama aan Rusland. Het raketschild moet Amerika beschermen tegen mogelijke aanvallen uit Iran en Noord-Korea. Rusland ziet zo'n schild in Europa als een bedreiging en Medvedev eist nu een compromis. De Amerikaanse president is vanmorgen tot en met woensdag in Rusland. Er wordt onder meer gesproken over het terugdringen van kernwapens. Bij een bomaanslag in het zuiden van de Filipijnen zijn zeker vijf mensen gedood en 35 gewond geraakt. Volgens het Filipijnse regeringsleger zat de bom verborgen in een eetstalletje dicht bij een kathedraal. Op het moment van de aanslag passeerde een truck van het leger. Vijf militairen raakten gewond. De aanslag zou werk zijn van een Moro-Islamitisch bevrijdingsleger dat al meer dan 30 jaar strijdt voor een onafhankelijke staat in het zuiden van de Filipijnen. In de Amsterdam Arena zijn bij het dancefeest Sensation White 52 mensen aangehouden. Ze hadden drugs bij zich of verkochten illegaal kaartjes. dansfeest werd gisteravond en afgelopen nacht gehouden. Er waren in totaal 80.000 mensen naar de Amsterdam Arena gekomen. Bij het grootste nachtelijke openluchtdansfestival van Nederland, Crown Zero in Buslo bij Deventer, waren 28 arrestaties, allemaal in verband met harddrugs.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 5730749 of kijk op www.beachnet.nl better. Believe me, that'll make things better. But they change the rules when it's my turn, so they can't laugh and watch me burn. so cough it up. Go on and cough it up now. And when the future is far away, it's always better than today. Yeah. And every time I'm having fun, there's something I'm doing nieuwe aflevering van Zondag in Kennemerland. Het is 10 minuten over 2 en het is zondagmiddag 5 juli weer een nieuwe maand. En terwijl we Raccoon draaien, um, ja, komt het zonnetje een beetje door in Kennemerland. En dat is toch ook wel prettig zo op deze zondagmiddag. zijn we een hoop te doen in de regio. Daar gaan we natuurlijk deze middag ook aandacht aan besteden. Waar we ook aandacht aan gaan besteden. Dat is de beëdiging van de nieuwe burgemeester Ruud Nederveen. De nieuwe burgemeester van Bloemendaal. Zometeen daar heel veel aandacht voor in deze uitzending van Zondag in Kennemerland. En dat doen we onder andere met eh, ja, wat, eh, wat toespraken die afgelopen dinsdag tijdens de beëdiging zijn uitgesproken. Onder andere door Job Cohen. Dus dat zometeen allemaal op AB Radio en ZFM Zandvoort. Uh, uh, I'm about to freak this. Ha ha ha ha. What, what, what, what? Uh, big well. Uh, I'm about to freak this. But you want me to freak this? Just peep it while I freak this. I, I. I'm about to break this, full out, the king of the hill, big well, keeping it real, knees to the grill, the whole set on lockdown, making your block down to where I'm at, to hear my rap, I be that cat that set trends, where y'all at, on the corner with your friends, heard you screaming about cream in your rap, kid, yo, my last check for Wild Wild West came on a flatbed, once and for all, let's get this straight, how you measure a rapper, what make an MC great, is it the sales, 20 mil, is it the cars, Bentleys, is it the women, Jada, is it the money, please, Mr. Clean, yet the fact remain, got girls that don't speak English screaming my name, all you rappers yelling about who you put in a hearse, do me a favor. Write one verse without a curse. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'ma freak this. Yo, it's smooth when I freak this. Lay back, I'm about to freak this. Beat this while I freak this. Lay on back, I'm about to freak this. What you want me to freak this? wanna see y'all sitting around, don't wanna see y'all sitting around. I don't wanna see y'all sitting around, don't wanna see y'all sitting around. Alright, one more again, deja vu, up the chart, yo. Y'all see the way I flew? Can't nobody do this the way I do. You like how I freaking freak this? Say I do. I do. Haters sick of the hits like the Witch of the West. Nobody wicked as this. I read in rap pages, they refer to me as Saw. Yeah, more like Microsoft. Will Gates and the rap game, quintessential megalomaniac. What's my rap name? I'm the man, not conceited, I'm as good as I say I am. Dang diggy, dang it, dang it, dang diggy, diggy. Back with the track masters, the bang diggy, diggy. Yo, every time I shoot, I score so many awards, I can start a Grammy chessboard. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'ma freak this. You know you like it when I freak this. Watch me, I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'ma freak this. Yo, it's smooth when I freak this. lace the trap, I lace the rap. Jeff do the cut, yeah, what? Rob do the mix, take the JL, then Tommy Matola, put it on sale, then come the form of the true, hot off the press to the DJ booth. Hey yo, here it comes, y'all. That Soon as it drop, watch the phones blow up. Then ship a mill, quick to the store. What's sold out? When y'all getting more? Finally get it, bump the track. Then come the multi-platinum black. Now I'ma leave it up to you. I bangs the hits out just for you. Then my dream come true. This year's American Music Award goes to. <laughs> Thank you. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Yo, you know I'm about to freak this. Oh, you like when I freak this? Don't sleep, I'ma freak this. What you want, me to freak this? Girl, you know I'm about to freak this. Yo, flip it while I freak this. Ain't no way I got to freak this. Yo, you like how I freak this? Check the style when I freak this. Look at me, I'm a freak this. Yo, you know that I'm a freak this. Don't sleep, I'm a freak this. What you want me to freak this? Big Will, just freak this. <laughs> Thank Radio en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. Je luistert naar Zondag in Kennemerland. Het is kwart over twee geweest om precies te zijn. 18 minuten over twee. je luistert naar het zondagmiddagprogramma tot aan 5 uur vanmiddag... met nieuws, sport en actualiteit. Ja, in deze zomermaanden is het sportaanbod een beetje weinig, kunnen we wel zeggen. Dus eh, ja, vanmiddag eh, niet al te veel sport, zeg maar geen. Maar wel nieuws uit de regio. Bij een steekpartij in Hoofddorp is vrijdagmiddag rond tien voor half zes een dode gevallen. De steekpartij vond plaats op de kruisweg in Hoofddorp... de hoogte van het viaduct van de Zuidtangent. Nou, vrijdagavond kon de politie nog niet veel over het incident vertellen. De dader zou naar de steekpartij zijn gevlucht... en over de identiteit van het slachtoffer is ook nog niets te melden. Nou, de politie is naar de steekpartij een onderzoek gestart... en eh, ja, diverse bronnen wisten AB Radio te melden dat het gaat om twee Oost-Europese types die ruzie met elkaar kregen en de daarna zou het mes in de bosjes hebben weggegooid. Nou, de politie kon dit nog niet bevestigen. Daar hopen we tijdens dit programma meer duidelijkheid over te krijgen. Dat zal aan het eind van dit programma om vijf uur zijn. Dus daar zometeen dus meer nieuws over. En meer nieuws natuurlijk ook op onze internetsite. Dat is www.abradio.nl. Daar staat ook nog een uitgebreid verhaal over die steekpartij van vrijdagmiddag... waar dus een dode is bijgevallen. En meer nieuws over bijvoorbeeld Zandvoorts nieuws... dat vind je op de website van de collega's van ZFM Zandvoort. Dat is www.zfmzandvoort.nl. Goed, zometeen dus die beëdiging van burgemeester Ruud Nederveen. Dat zometeen in dit programma Zondag in Kennemand. Nu eerst muziek van Bob Sinclair. Oh yeah. What's up world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang, Wonder Mike, and Diggity. I'm here with my man Bob Sinclair. Let's do it.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 in Kennemerland. Daar luistert u naar. Tot aan 5 uur vanmiddag. Ik zei het al, weinig sport in dit programma helaas. Dat komt natuurlijk door de zomerstop. Geen hockey Bloemendaal, maar ook geen hockey of uh, voetbal Bloemendaal... en ook geen SV voor Dat vanaf volgend seizoen weer. Dan gaan we natuurlijk weer al die wedstrijden helemaal live volgen op de zondagmiddag. Eh, waar we het wel zometeen over gaan hebben... dat is dus de installatie van burgemeester Ruud Nederveen... en zometeen dus in de uitzending Harry Borghouts. Nu het goede doel in België. Ik kan niet naar Duitsland, kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili, kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. naar Noord-Ierland, niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. wil niet wonen in Schotland, want Schotland, dat is met de naam. En nu, Is is het een Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Cuba. Ik wil niet naar Cuba, wat is me te zoet. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen. Ik wil niet naar Polen, daar gaat het te goed. 你托。 zelfs Je uit 1982. Je hoort het op eh, AB Radio en Zandvoort. En afgelopen dinsdag werd Ruud Nederveen... door de commissaris van de koning Harry Borregouts... officieel beëdigd tot burgemeester van de gemeente Bloemendaal. Nou, Nederveen was sinds 2002 gemeenteraadslid voor de VVD in Amsterdam. En nu dus burgemeester van de gemeente Bloemendaal. We gaan eventjes luisteren wat Borghouts afgelopen dinsdag zei... bij de beëdiging van Ruud Nederveen. Meneer Nederveen, dames en heren familie vooral van eh, de heer Nederveen. Had u iets eerder beëdigd geworden, had u van ons bal kunnen genieten op wel gelegen. En hadden wij van u kunnen genieten. Overigens kunnen we dat nog jaren, hoop ik. Maar niet op de dansvloer. Dames en heren, speciaal woord verwelkom natuurlijk aan u en uw familie bij deze buitengewone raadsvergadering. U begrijpt, mijn aanwezigheid hier in uw raad eh, heeft een bijzonder feestelijke reden. beediging van eh, uw nieuwe burgemeester, de heer Nederveen. u weet dat de Tweede Kamer wenst dat eh, burgemeesters in het land wat meer bekendheid krijgen. Sommige burgemeesters van grote steden hoeven dat niet. Die verschenen misschien wel te veel op tv, maar eh, van de kleinere gemeenten is dat eh, niet helemaal bekend. Vandaar dat ik hier nu ben. Dames en heren, u krijgt een burgemeester met een wel heel brede belangstelling en met gevoel voor kunst. Hij heeft jarenlang een eigen adviesbureau gehad eh, op het gebied van kunst, financiën en beleid. En gelukkig voor u, maar ook voor de inwoners, heeft Bloemendaal heel wat aan kunst te bieden. Niet alleen eh, de vele beelden in de openbare ruimte, zo'n 22... waar je overigens met een fietsroute langs kunt fietsen, heb ik begrepen. Maar ook eh, openluchttheater, eh, Caprera. En niet te vergeten ehm, het ehm, achter de zuilen... waar heel regelmatig hier kunstexposities worden gehouden. Ehm, nu u krijgt ook een burgemeester leden van de raad die tot voor kort VVD-gemeenteraadslid in Amsterdam was. Sinds 2002 om precies te zijn. En in die raadsperiode heeft hij onder andere erg veel aandacht besteed aan de versterking van het integer functioneren van raadsleden en de ambtelijke organisatie zeg het integer functioneren van de openbare dienst. Hij deed dat bijvoorbeeld met het voorleggen, met behulp van het voorleggen van dilemma's waarover dan gesproken moet worden. En uit eigen ervaring weet ik dat het een uitstekend middel is om, eh, om eh, mensen eh, bewust te maken van risico's die zij in hun functie lopen en hoe daarmee om te gaan. Brede belangstelling, zei ik al, ook voor genealogie. En dan vooral voor de eigen familiegeschiedenis natuurlijk. Hij heeft zelfs een stichting daarvoor opgericht. De Stichting van Nederveen. Waarvoor, eh, waarvan die dan zelf, zoals ik het wel heb, senator is. Een stichting met als doel, ik citeer nu maar het internet... De geschiedenis van de familie Van. Van is tussen aanhalingstekens. Er is één tak die Van is doorgegaan. En de andere tak is gewoon Nederveen geworden. Eh, van Nederveen nader te onderzoeken genealogische navorsing te verrichten en te begeleiden, documenten, bescheiden en voorwerpen ter zake te vergaren en te beheren, de resultaten van onderzoek en de navorsing ter beschikking van familieleden en andere belangstellingen te houden, de contacten tussen familieleden en eh, wat daarbij komt, consuïs dus, zoveel mogelijk te bevorderen. Alle gewenste inlichtingen over de familiegeschiedenis te verschaffen, een en ander in de ruimste zin van het woord navorsen, ter beschikking stellen, contacten bevorderen. Dat zou niet misstaan hebben in uw profielschets voor de burgemeester. Nederveen zegt zijn Nieuwe Baan dat hij het een aansprekende, toegankelijke burgemeester wil zijn. Hij kijkt uit naar goede samenwerking met de Bloemendaalse bevolking. Als oud-Heemstenaar, Heemstedenaar, overigens ook een heel mooie gemeente, eh, kent hij de omgeving natuurlijk redelijk goed. Inclusief Bennebroek, de gemeente waarmee Bloemendaal in, eh, in januari van dit jaar is gefuseerd een prima zet om dat te doen. Want de fusie zal de bestuurskracht doen toenemen. Hoewel ze, denk ik, deze week in Bennebroek een beetje boos waren op de gemeenteraad van Bloemendaal. Omdat het centrumplan afgewezen is. 2 miljoen was kennelijk te veel. Zo lees ik in mijn aardig Dagblad. Dames en heren, met de komst van Nederveen als burgemeester wordt een traditie hersteld. Een traditie die gelukkig doorbroken wordt, werd door zijn GroenLinkse voorganger De Gelder. En die teruggaat tot 48. Een VVD'er is burgemeester in Bloemendaal. Gelukkig, zei ik, jazeker. Burgemeesters moeten worden gekozen vanwege hun kwaliteiten. Niet vanwege hun politieke kleur. En gelukkig gebeurt het ook steeds meer en meer in de gemeente in Noord-Holland in ieder geval. De heer Nederveen is daar een voorbeeld van. Hij wordt geroemd, geroemd om zijn bindend vermogen en om zijn brede interesse in mensen en in wat hen beweegt. Hij huldigt het liberale principe van een dienstbare overheid zonder betutteling daarmee past hij ook heel, heel goed hier in Bloemendaal, denk ik. En u verwacht dat ook, leden van de raad. Want u hebt hem unaniem als uw burgemeester gekozen. Ik zou nu graag overgaan tot het nog officiëlere gedeelte. De, het afleggen van de belofte door uw nieuwe burgemeester. En dat zei eh, koning, eh, eh, de, de commissaris van de koning, Harry Borghuis moet ik zeggen... afgelopen dinsdag bij de beëniging van Ruud Nederveen... tot nieuwe burgemeester van de gemeente Bloemendaal. En foto's van die beëdiging die zijn te zien op onze internetsite. Dat is www.abradio.nl. En daar zal zometeen, uh, zometeen in dit programma Zondag in Kennemerland... Uh, gaan we daar natuurlijk nog veel meer aandacht aan besteden. Onder andere met Mea Ravenstein Kramer... die ook een woordje deed voor de nieuwe burgemeester. Dat zometeen in het programma Zondag in Kennemerland op AB Radio en CFM Zandvoort. zag een eh, grote happening op het gemeentehuis van Bloemendaal. Namelijk de installatie van de nieuwe burgemeester. Die werd geïnstalleerd na het vertrek van Wim de Gelder naar Alphen aan de Rijn. En in die tussentijd werd de burgemeesterspost waargenomen door Mea Ravenstein-Kramer. En zij eh, was burgemeester tot afgelopen dinsdag. En zij deed een woordje voor de nieuwe burgemeester Ruud Nederveen. Zoals ik u al gefeliciteerd heb, nogmaals van harte gefeliciteerd met uw beëdiging tot burgemeester van Bloemendaal. Het is mij werkelijk een eer u te verwelkomen namens het gemeentebestuur als de tweede burgemeester van de gemeente Bloemendaal die op 1 januari 2009 is ontstaan door de toevoeging van Bennebroek als vijfde lood aan de stam Bloemendaal met de kernen Vogelenzang, Aardenhout, Overveen en Bloemendaal. De heer Pieterson, geacht lid van deze raad, omschreef dat in zijn historisch overzicht De Parel van Kennemerland als volgt. Voor het eerst in eeuwen krijgen de voormalige ambachtsheerlijkheden Albertsberg, Tetrode en Vogelenzang dus gebiedsuitbreiding. Einde citaat. Tetrode heet nu Overveen en Albertsberg is Bloemendaal. Eind vorig jaar heb ik de overgang mogen begeleiden van het oude Bloemendaal naar het nieuwe en de weg mogen voorbereiden voor uw komst. Zoals iemand mij zei: Oh, je legt de lakens voor je opvolger klaar. en zo is het. Heikele dossiers zijn afgedaan. Het collegeprogramma Bloemendaal, duurzaam en vitaal, is door de Raad aangenomen, evenals de daarbij behorende kadernota. Het gemeentebestuur staat er klaar voor om onder uw leiding de prioriteiten van haar beleid, duurzaamheid, sport, dienstverlening, kunst en cultuur te gaan realiseren. Kortom, de lakens zijn gesteven en liggen keurig opgemaakt klaar. Een enkele opmerking van mij over deze gemeente en haar bestuur. Want ik wil niet het gras voor de voeten wegmaaien van volgende sprekers. En per slotverrekening bent u geen vreemde in Jeruzalem. U bent geboren en getogen in Heemstede, waar uw moeder nog woont en een zus van u woont in Bloemendaal. Bloemendaal, het centrum van de wereld voor haar bewoners, zonder grote sterallures en zonder grote stadsproblemen. De zorg voor veiligheid van onze burgers staat hier hoog in het vaandel, maar is van een geheel andere orde dan die van de grote stad. Uw eerste overleg, zo vertelde u, met vertegenwoordigers van de driehoek, heeft u reeds gehad. En u begint dus goed voorbereid aan een goede invulling van uw wettelijke taak als burgemeester. U weet dan ook dat u niet alleen staat, maar dat Bloemendaal deel uitmaakt van de veiligheidsregio Kennemerland, VRK. Een samenwerkingsverband tussen tien gemeenten met de brandweer, de GGD en de politie. En dat, maakt, en dat moet een goed gevoel voor u zijn. Tevens gaat u deel uitmaken van de burgemeesterskring in Kennemerland, een collegiaal netwerk van burgemeesters uit de regio waarop u ze nodig kunt terugvallen, maar waarin bovendien veel ruimte is voor warme persoonlijke contacten. U gaat dat allemaal meemaken. Maar voordat ik de ambtsketen overhandig, wil ik graag nog iets zeggen over de historie en het gebruik van ketens. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van het naslagwerk Ambtsketens voor burgemeesters in Nederland van Dr. Anders B. Termolen den Outer uit 1979. De geschiedenis van de keten met de, ambtskenning, met de ambtspenning gaat terug tot in de Romeinse tijd. Maar het maar van de keten is niet altijd gebruik gemaakt. Bij Romeinse koningen was het de roede die werd gedragen als teken van gezag. Halssieraden zijn in de Griekse, Romeinse, vroegchristelijke en Byzantijnse kunstuitingen zeldzaam en komen vooral voor bij vrouwenportretten. In de middeleeuwen droegen de stadsdienaren trouwens eveneens de roede. Maar de traditie van de burgemeestersketen in Nederland gaat ongeveer 157 jaar terug. Bij koninklijk besluit van 16 november 1852 werd vastgelegd dat de ambtsketen van toen af aan tijdens de raadsvergadering diende te worden gedragen. Het eerste artikel van dat besluit bepaalde ook dat. En ik citeer. Onderscheidingstekenen door den burgemeester te dragen bestaan in een zilveren penning, hebbende een middellijn van 40 strepen en vertonende aan de ene zijde het wapen des Rijks, aan de andere dat der gemeente. De penning hangende op de borst, hetzij aan een zilveren keten, hetzij aan een oranje lint, zijden lint. De keten of het lint op beide schouders, aan den rok of het opperkleed vastgehecht. Einde citaat. Minister Thorbecke was de grote initiator van het invoeren van onderscheidingstekens voor burgemeesters. Veel discussie was er echter over de keten of het lint, zilveren of koperen penning. Het is uiteindelijk een vrije keuze geworden om armere gemeenten niet op hoge kosten van een zilveren te jagen. Discussies zijn ook gevoerd over hoe de penning eruit zou moeten zien. Eenzijdig met het wapen van de gemeente, tweezijdig met het Rijkswapen, welke kant dan ook dominant zou moeten zijn. De Bloemendaalse keten heeft beide. En dat is functioneel, want dit gebaar heb ik onlangs nog gemaakt bij het uitreiken van de koninklijke onderscheiding in Amsterdam. En ook toen is een overleg met het kabinet van de burgemeester al daar dat het, de keten door de burgemeester zou kunnen worden gedragen wanneer hij op een ander eh, gebied is, maar dan wel met het Rijkswapen voor. Maar zoals u ziet, hij draait gewoon altijd automatisch heeft Starbuck richting gegeven aan hoe de keten te dragen. Hij noteerde, ik citeer weer, zullende de onderscheidingstekenen hetgeen de bedoeling is der wet goed zichtbaar wezen, het lint of de keten dient dan niet bloot om den hals, maar boven den rok gedragen en, ten einde zich ordelijk en deftig te vertonen, op de schouders vastgehecht te worden. Einde citaat. Zelfs voor de bevestiging zijn heldere richtlijnen, namelijk aan de achterzijde van de de keten waren ter hoogte van de schoudernaden of revers eh, twee zilveren haken te bevestigen, die vervolgens in lusjes of achter de revers zouden moeten haken. De keten rustte door dit systeem breed en indrukwekkend op de borst. In ons geval wordt de keten door een verbindingstuk op zijn plaats gehouden. Het juk van de burgemeester, zo noemde ik dat. Maar dit moet niet opgevat worden als een lode last, maar als een instrument om het evenwicht te bewaren. En wanneer de keten gedragen moet worden naast de raadsvergaderingen staat ook omschreven in geval van brand of van oproerige beweging, van samenscholing of andere stoornis der openbare orde zich in het openbaar wanneer de burgemeester zich in het openbaar bevindt. En uit krachten van artikel 188, thans artikel 219 der gemeentewet of van enig andere wet waar hij persoonlijk in het openbaar bevelen geeft bij plechtige gelegenheden namens de gemeente opkomt omdat de burgemeester in geval van brand altijd de keten hoort te dragen, zijn er voor gevallen van spoed reserveketens. En deze mag u op uw nachtkastje houden. Ik kom tot de ambtsketen van Bloemendaal. Jonkheer A. Bas Bakker heeft in 1908 op eigen initiatief de keten aangeschaft. Het ontwerp is van firma Weevoet en Zonen uit Haarlem en wel van Evoet junior. In 1936 heeft Bakker de keten verkocht aan de gemeente. Het bedrag daarvoor is onbekend. De keten kent bloemmotieven die zijn gekozen in verband met de flora van bos en duin rondom, rondom de gemeente Bloemendaal. De keten is aan de achterkant gegraveerd met namen van de verschillende burgemeesters en hun familiewapens. Alleen Haarlem en Castricum kennen ook zo'n keten. En de penning is voorzien van een brede ornamentale rand. Geachte burgemeester Nederveen, het is mij een eer u de ambtsketen te mogen omhangen. Mag ik u verzoeken op te gaan staan en de keten te ontvangen als keten van waardigheid, passend bij het ambt van burgemeester van Bloemendaal. En tevens overhandig ik u, de voorzittershamer, een niet te missen attribuut in deze zaal. Maar dat heeft hij al gehoord via de radio. <laughs> nou, nogmaals, heel hartelijk gefeliciteerd. En ik wens u een hele goede toekomst in Bloemendaal toe. En dat zei Mea Ravenstein-Kramer afgelopen dinsdag bij de bediging van de nieuwe burgemeester Ruud Nederveen. Nou, volgend uur gaan we aandacht besteden aan dit onderwerp met eh, de toespraak van Theo Weterings, eh, burgemeester van de Haarlemmermeer, maar ook voorzitter van de VRK, de veiligheidsregio Kennemerland. Nou, aan het woord komt ook nog eh, Job Cohen en ook nog Peter Boeink, voorzitter van de Vertrouwenscommissie van de gemeente nou Kortom, volgend uur nog volop aandacht voor in, natuurlijk de installatie van Ruud Nederveen. En in het uur van 4 tot 5 natuurlijk ja, de toespraken van de burgemeester, de nieuwe burgemeester zelf. Dat is allemaal in het programma Zondag in Kennemerland. We gaan naar het nieuws van 3 uur. Tot zometeen voor het tweede uur van Zondag in Kennemerland. sheep.